Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op Giro 5 aardbeving in Nepal is tot nu toe ruim 5,2 miljoen euro binnengekomen. Dat heeft de organisatie om kwart voor zeven bekendgemaakt. De vorige tussenstand om 12 uur was ruim 4 miljoen euro. Vanuit de Halle in Amsterdam wordt sinds vanochtend geld ingezameld. Mensen kunnen via Giro 555 geld doneren. Kort voor middernacht wordt het voorlopige eindbedrag bekend. Minister Schippers neemt nog voor de eerste Europese Spelen in Baku op 28 juni een beslissing over een Nederlandse organisatie van het evenement. Afgelopen dinsdag werden de sportbonden het eens over een Nederlandse kandidaatstelling voor de Europese Spelen in 2019. Belangrijke voorwaarden zijn wel dat er zekerheid moet zijn over de financiering en dat het een volwaardig topsportevenement wordt. Ook Schippers heeft daar nog veel vragen over, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Eerste Kamerlid Kees de Lange stapt uit de onafhankelijke Senaatsfractie, de overkoepelende organisatie van provinciale partijen. De Lange wil niet dat de Limburgse politicus Jos van Rij toetreedt tot de partij en heeft daarom met de OSF gebroken. De Lange noemt het ondenkbaar dat van Rij als volksvertegenwoordiger kan optreden, terwijl hij nog voor de rechter moet komen. De Limburgse politicus wordt onder meer verdacht van corruptie en werd in maart gekozen in provinciale staten van Limburg. Door het besluit van de Lange verdwijnt de OSF uit de Eerste Kamer. PvdA-bestuurder en oud Hans Alders wordt nationaal coördinator Groningen. Hij gaat de komende vijf jaar toezien op het aardbevingsbestendig maken van tienduizenden gebouwen. De aardbevingen in Groningen zijn het gevolg van de gaswinning in het gebied. Alders was in de provincie eerder commissaris van de Koningin en woont nog steeds in Groningen. Het weer, vanavond en vannacht meer opklaringen. Minima vannacht iets boven het vriespunt. inwaarts kans op voorstaande grond. Morgen droog en geregeld zon bij 10 tot 15 graden. Zondag regen en motregen en 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Short. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad is het nog wat langzaam rijden op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Muiden-Oost over 3 kilometer. En op de A13 daarna Rotterdam bij de Alfred Berkon Roodreis 5 kilometer.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 I'm a wondering how you know. Eh, ZFM en ook via de livestream. Dus iedereen die geen kaartje heeft kunnen bemachtigen... kan toch thuis heerlijk meegenieten van deze prachtige avond. Want dat gaat het worden. Ondanks eh, dat er twee kleine wijzigingen zijn gekomen in het programma. En dat vinden we ontzettend spijtig. We hadden ons heel erg verheugd op de komst van Deluni, Uh, eh, een Nederlands artiest met een prachtig country eh, assort, assortiment, wil ik zeggen. Zo noem je dat helemaal niet, hè? Nee. Maar goed, die, die speelt prachtig country muziek. En... Ehm, hij is ziek, hij ligt in bed, het is, het, is, het is een mens, je kan er niks aan doen. Uh, eh, Hezelbel, daar hadden we ons ook zo op verheugd. Die zouden samen met uh, Michael Knubbe, met z'n drieën... hebben ze een prachtig repertoire voorbereid voor deze avond. Maar helaas, een van de dames heeft een ongeluk gekregen. En zo erg dat ze geopereerd moet worden. Dus ja, we vragen om uw begrip. Eh, we zetten ze in de koelkast. Want in november gaan we weer een avond organiseren. En dan hopen we toch echt wel dat ze erbij gaan zijn. Oké, op naar ons avondprogramma. De eerste band die voor u gaat optreden, dat zijn de Dobbepikkers. Een prachtige bluegrass formatie uit Zwolle. Helemaal uit Zwolle gekomen voor ons vanavond. Hoe vind je dat nou? En ehm, ja, ik, ik kan er heel veel over gaan vertellen. Het enige wat ze mij hebben gevraagd... Dolly, als ze ons leuk vinden, wie ons leuk vindt... doe ons een plezier en like ons op Facebook... Dus mocht u genieten, en nou ja, dat hoef ik eigenlijk, dat mocht kan je weglaten. Want het is genieten, het is één groot feest met ze. Je wordt meteen vrolijk als je ze hoort. Like ze op Facebook. Hier komen u voor, u vanavond de Dobbepikkers. Pikkers. dobberpikkers. We komen uit Zwolle. En het dobber staat voor een meer in Zwolle. En de pikkers, ja, dat zijn wij dus. Eh, het volgende nummer is uh, Sugarcoated Love. Uno momentos. Oh. Het is live, hè? Ja. <laughs> Sugarcoated Love. to sea when I have eight. I found I had a shinder all covered up with white. That old sugar-coated love is something I can buy. She had all the wealth and charms that no my kind of bred. Baby, I fell down on my knees, pleading for your love. Couldn't understand for what I saw in sugar-coated love. Sugar-coated love, you gave me on a plate. I took your mind and then I looked to see what I had ate. I found I had a cinder all covered up with white. That old sugar-coated love was something I can buy. sugar plum, your baby and your pet. You said that I was your Romeo and you my Juliet. I thought you were my angel, my little sugar love. You sure had to fool me there with your sugar-coated love. Sugar-coated love, you gave me all the play. I took a bite and then I looked to see what I had ate. I found I had a shade, they all covered up with white. That old sugar-coated love is something I can buy. look about and then I looked to see what I have ate. I found I had a shinner all covered up with white. That old sugar-coated love is something I can buy. We gaan even uh, ruilen van instrumenten. Ook altijd zo wat, hè? Ook altijd zo wat, hè? De jongens willen altijd van alles spelen. En, uh, eh, haar even vasthouden? Nee hoor, want oh. ik krijg hem. Oh. Dan hou ik hem zelf. <laughs> ik hou hem zelf. het, is, eh, het volgende nummer gaat over een, uh, een, een dominee. En die dacht van, ik zing altijd voor alle mensen. En waarom zingen ze niet voor mij? En zouden ze misschien voor mij zingen? Het is een oud nummer van 1930. En dat wordt gespeeld door Edu Grin en Michel Hendriks En ik ga zingen. <laughs> Oh, en dan zal ik dan gelijk... E en dan zal ik gelijk ook maar even onze bassist voorstellen, Jan Romein. Hebben ze allemaal weer gehad, hè? Dankjewel. Who will sing for me? En nog prachtig gezongen door Ivy e Kras. Had je al gezegd. <laughs> Ik val in herhaling, oké. Ja, ja. songs I sing for my friends when that cold hand from our sea when I reach my journey's end who will sing sing till the end. zingt iets heel in de laagte rond. Misschien. Er zingt iets. Ik kan niet uh, eh, bas horen. Dus. Oh. Kan je nou horen? Ja, nu is het. Nou horen? Hoor ik het, Nou, het volgende nummer is, eh, we dachten van eh, Logan Blues komt hier. We moeten natuurlijk ook iets van blues er even in gooien. <laughs> en we dachten, one step ahead of the blues. <laughs> Misschien heeft het niks met, eh, met, eh, met blues te maken, maar hij heet One Step Ahead of the Blues. till tomorrow, and one step ahead of the blues. till tomorrow. Well, one step ahead of the blue. through one more. And when I win and rush the and she me to the core. so much, so nothing is all I've got to lose. It's one day till tomorrow, and one step ahead of the blues. It's one day till tomorrow, and one step ahead of the blues. Toch een beetje blues, hè? Nou, het volgende lied gaat over een hele... Vroeger hadden ze, eh, ja misschien nu ook nog wel... maar vroeger hadden ze hele bijzondere teksten. Dit liedje gaat het dus over de... Het is een all-time dus song. En het eh, gaat over een, eh, een, een, een vogel. En die waggelt terwijl die vliegt hoe ze het bedenken. Wat een tekst. Maar ach, Michel wil ook wat zingen. Dus ik zei, Michel, mag jij dit zingen? <laughs> warble, a cuckoo bird. Oh ja, hij, hij doet zo of zoiets. <laughs> hij waggelt terwijl hij vliegt. All-time zone. Moet je je voorstellen, dan zitten ze op zo'n in zo'n front porch... Op, eh, in een schommelstoel en dan bedenken ze zo'n liedje over een vogel... die een beetje waggelt terwijl die vliegt. Dat is wel wat bijzonder, hè? <laughs> ja, misschien iets aan de whisky of een uh, bedacht. ja. Um, wij vinden het ook leuk om eh, liedjes te zingen met een boodschapje. Boodschap. Stars in My Crown, Gospel. <laughs> Full face by my Savior I said, Will there be any stars in my crown? Will there be any stars, any stars in my crown? When at evening the sun going down, when I wake in the blessed in those mansions of rest, will there be any stars in my crown? In the strength of the Lord, let me labor and pray. Let me was as a sinner of soul. That bright stars may be mine in that gloryful day when they see in that beaming bowl. Will I be any stars, any stars in my crown? When at evening the sun going down, when I wake in a blessed of rest. Will there be any stars in my crown? Oh, joy will it be when his face I behold? Living and feet to lay down. It would sweeten my bliss in that city of joy. Will there be any stars in my crown? Will there be any stars, any stars in my crown? When at evening the sun going down, when I wake in the blessed in those mansions of rest, will see any stars in my crown. Dank u wel. vinden. Iedereen kent... Uh... Oh, vorig jaar zat ik ook al zo, hè? Zonder bril. <laughs> Eigenwijs, hè? Gewoon geen brillen doen. Gewoon niet doen, hè? Geen brillen doen, hè? Dan moet je het uit je hoofd doen. Maar ik heb de letters wat groter gemaakt. Dus uh, eh, kan ik in ieder geval zien wat we doen. <laughs> en eh, ik zie nu dat we Jolien gaan doen. Nou, Jolene is toch wel iets bekends, hè? Kunnen jullie allemaal een beetje Jolien mee? Eh? Ja? Lukt dat? Gaat-ie. Nou, ik dacht, laat ik het een liefdesliedje schrijven. Ja. Nou kan ik helaas geen liedjes zelf schrijven. Toen dacht ik, dan pik ik er een van Jim Reeves. Oh. Altijd die kapers. <laughs> Moet ik weer kijken. En die kunnen jullie vast ook wel. Je gaat er gewoon vanuit dat ik dat liedje ook Natuurlijk kan jij dat. In D. Oh nee. Nee. nee primeur voor eh, jouw Romein. Goed op hem letten, dan wordt hij lekker. Hè? Ik zie daar gewoon ineens staan eh, een liedje wat je niet liedje wat je niet kent. Dat komt goed, hè? goed, hoor. Gaat-ie. I love you because single thing I try to do. You're always there to help, a helping hand, But most of all. But most of all Was toch een leuk liedje? Ga ik toch leuk geschreven, of niet? Hè? Uh, en Jan heeft het ook goed gedaan, of niet? Ja, ja. Ik We hebben namelijk wel eens een andere bassist, dat kan Jan niet. En dan, ja, dan komen in één keer allemaal weer nieuwe liedjes natuurlijk. dat zeg ze ook gewoon niet, hè? En dan zeg ik dat gewoon niet, hè? Nee. Nou ja, dat moet een goede muzikant kennen, toch? <laughs> maar... Uh, eh, meestal is er ook in zo'n show is een soort van eh, showpiece. En eh, Edu is, zeggen ze, een van de beste mandolinespelers op de bluegrass. ja. Ja. en hij gaat een heel ingewikkeld, heel ingewikkeld nummer spelen. Tenminste voor de gitaar. <laughs> Krijg kramp van in je vingers. En dan gaat hij even een showpiece doen. Let's go. En het heette eh, Get Up John. Nou, dat hij dan wel een mooie met kreeg. <laughs> Oké, we zijn er weer toe aan ons laatste nummer. Ja, er ging een, er vinger omhoog, ja. Sylvie. Ja. ja. Maar doe. Sylvie. Ook een vraag Ook een vraag zijn. Sylvie. Sylvie, wat? Ja, hartstikke Hartstikke idee. Hartstikke idee. Meer dingen om. Het is een liedje, het is een oud liedje van, van als het goed is, Dead Belly, zeg het goed? Belly, yeah. Red Belly. Red Belly, ik denk voor degenen die de oude blues kennen, misschien wel kennen, maar... Het is gewoon blues. Is het weer een blues? Het is geen blues, wat is, folk? Het is een beetje folk, een beetje folk? Een beetje folk blues, waarschijnlijk. Mag ik weer lekker meeklappen? Ja, uh, meeklappen, meestampen, hele heen en weer, hoog en... Kijk, is een Ja. Leuk akkoord over. Ja. En zoek, zoek het maar uit. Bring a little water, Bring a little water now. Bring a little water, Every little once in a while. Don't you see me coming? Don't you see me now? Don't you see me coming? Every little once in a while. Bring a little bug to me, bring a little bug now. Bring a little bug to me, every little one sing a line. Yeehaw! see the gown? Don't you see me coming? Every little once in a while. Bring a little bucket to me. Bring a little bucket down. Bring a little bucket to me. Every little once in a while. Yeah! to the light. little bug now, bring a little bug to me, every little once in a while. see it now? Don't you see it coming? Every little once in a while. Bring a little bug to me. Bring a little bug now. Bring a little bug to me. Every little once in a while. Every little once in a while. Every little once in a while. dames en de dommerpikkers uit Zwolle. En eh, als jullie nou eh, je mobieltje bij hebt, like ons op Facebook. Kan straks, kan straks thuis ook nog. We gaan eh, iemand bedanken voor dit optreden. Namelijk Radio Stiphout, die dit gesponsord heeft. Hartelijk dank, u kent het wel hè, Radio Stiphout, Grote Krocht. Met hun eh, motto, een bedrijf van goud door één familie opgebouwd. En zo is het ook, hè. Het is een ouderwetse service, hè? Echt, echt lekker eh, lokaal. Eh, we gaan even naar een pauzemomentje toe kunnen we even allemaal bijkomen van al die emoties die we op hebben gebouwd. Zo even tijdens dit prachtige optreden. Heb ik te veel gezegd? Nee toch hè? Wat zijn ze gezellig hè? Leuk hè? Ze komen straks nog heel eventjes een keertje voor u terug. En dan gaan we nu een pauzemoment nemen. Als de gong gaat, dan zie ik u weer terug. free to us. ships don't come in. They're all working in a five foot box, filing folders, punching clocks. What became of what's her name? She could sing like a bird. Someone said that she was getting out. Cleaned up her mess and then she headed south singing I so.